7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Staatsbosbeheer mag dit jaar in de Oostvaardersplassen geen edelherten meer afschieten. Het heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. De provincie Flevoland had Staatsbosbeheer opdracht gegeven om de edelherten voor januari af te schieten. Een aantal stichtingen heeft bezwaar aangetekend tegen de vergunning. En volgens de rechters is inderdaad onvoldoende aangetoond dat het afschieten nodig is voor het natuurbeheer. Een onderzoekscommissie adviseerde vorig jaar het aantal grote grazers te halveren naar 1100, omdat elke winter veel dieren bezwijken door voedseltekort. Dat is gebeurd. Volgens de rechters is niet goed gemotiveerd waarom het aantal edelherten zou moeten worden verlaagd tot 490, zoals de provincie wilde. De Nederlandse publieke omroep wil dat minister Slop bijna 12,5 miljoen euro bijdraagt aan de uitzending van het Eurovisie Songfestival, volgend jaar vanuit Rotterdam. Tot nu toe heeft het kabinet steeds geweigerd er geld voor beschikbaar te stellen. De kosten zijn 26,5 miljoen euro. Een kleine 10 miljoen daarvan worden gedekt door de Europese omroeporganisatie, sponsoren en ticketverkoop. De NPO zelf betaalt 2,5 miljoen euro en de Avrotros 2 miljoen. Het Sinterklaasfeest bij de Belastingdienst in Heerlen en Maastricht gaat dit jaar niet door vanwege de Zwarte Pieten discussie. De ambtenaren zijn zo verdeeld dat de personeelsvereniging het feestje heeft afgeblazen. Blijkt uit een interne mail die in handen is van de Limburgse regionale omroep. De directie van de Belastingdienst betreurt dat het feest niet doorgaat... maar respecteert het besluit van de personeelsvereniging, schrijft de Belastingdienst. En die zegt dat de vorm van het feest niet van bovenaf kan worden opgelegd. Het weer, buien met aan de kust kans op onweer.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 Want ik ben thuis bezig om de keuken helemaal aan te passen. En dat houdt in dat er een nieuw kookblad komt, een inductie. Dat is eh, natuurlijk allemaal milieuvriendelijker en eh, beter. En een, eh, een andere afzuigkap van Bos. En die, ja, dat is toch wel high-tech, want het is allemaal staat op wifi. Dus je kan lekker koken met je telefoon. Nou, de manier waarop we dit, of we eigenlijk, Mike, mijn vriend Mike, die... Ja, die is zo verschrikkelijk handig. Nou, we zijn gisteren begonnen. En de, de koof waar de ehm, afzuigapparatuur uh, in zit, die, eh, die hangt en die, eh, die wordt straks gestuukt. Want dat kan Mike ook. En, en dan doen wij de, afzuigkap erin. Dat is ook een hele unit. Met allemaal slangen en dingen. En ja, er is nogal wat te doen. En ik ben een beetje de krullenjongen. die, die Mike gaat helpen om het allemaal voor hem wat makkelijker te maken. Ik ben er helemaal niet goed in hoor. Maar eh, ik vind het wel heel erg leuk om, om dit te doen. En dan eh, straks eh, doen we de, de, de plaat, de inductieplaat. En er staat nu een gasplaat. En die gaat dus weg. En, maar er moet er nog wat elektra worden getrokken. nou, hoe dat werkt weet ik helemaal niet. Maar dat, dat kan Mike ook, dus dat is wel heel bijzonder. Nou, we gaan het zien in mijn leven. En wij zijn er bijna helemaal klaar voor. Kun je dan eh, met die elektra en het gas aan de gang. Eh, ja, nou, ik zal je af en toe wat vragen stellen. Ja. Want eh, ik ben natuurlijk ook een enorme moron hierin. <laughs> en zeker niet goed, maar ik, ik, leer elke dag. Hè. Zo moet je het zien. Nou, Mike is druk met voorbereiding voor het, voor het gipsgebeuren. Nou, dat gaat wat worden. Alles is afgedekt nu. Dus Gaat er nou zo'n hele zak gips op, joh? Nee, niet. Want het, eh, de, de, de, de koof is helemaal gemaakt van hout. En daarop, daarop worden dan eh, eh, gipsplaten gezet. En dat kan dan weer gestuukt worden. Dat moet dan weer geschilderd worden. En als dat droog is, dan kan, dan kan het spul erin, hè? Dat zeg ik goed, hè, maar? Ja, ja, ja. elke. En dan in de tussentijd, als dat uh, gestuukt is... Nou, dat doet hij even in een kwartiertje, denk ik dan, eh, dan eh, zet hij even een, eh, een, een, een elektra groepje erbij. Nou, dat wordt feest. Dat wordt feest. nou, dat is toch wel een dingetje. Wat even rustig beginnen, ons Staat je hele huis onder... Uh... Ja, het stuift wel redelijk, hè, dat gips. My mij staat hij sort of een eh, soort van uh, eh, megabonmachine. Het gift uh, eh, te mixen. We were staying in Paris To get away from your parents And I thought wow If I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Out on the terrace I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better.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 het eh, meer hebt gedaan. Wat moeten we er nou weer van zeggen? Nou jongens... Uh, grote zak die gaat even eh, aan de kant. Pak ik. En dan ga ik ook even aan de kant qua zak. En dan pakt uh, Mike de trap. En dan gaan we stukken. Wat vind jij in je werk nou helemaal niet leuk, uh, om te Schilderen heb ik een aan. Schilderen? Ja, dat is eigenlijk het enige. Ja, en voor de rest doe je alles, hè? Ja, voor de rest vind ik alles wel leuk ook. Ja? Ja. Nou, dat is wel... Eh, dat is dan wel mazzel. Als je het niet leuk zou vinden. <laughs> nou, ik, eh, ik wou dat jullie dit allemaal konden zien. Want het is echt... Oh, dat wordt mooi dit, jongen. Ik ben nu al enthousiast. Terwijl het nog maar een houten koof is bekleed met gipsplaten. En dan gaat er nu eh, gaat dat het, eh, gips er tegenaan. En dan... Uh, het is toch handig om zo handig te zijn. Hè? Ja, vind ik, vind ik wel. Daar kan je ook een beetje je geld ermee verdienen. Dat is ook een leuke bijkomstigheid. Dat is een leuke bijkomstigheid, ja. Als het allemaal om hobby, hobby, hobby te doen is... Ja, dan... Ja, het gaat heel mooi worden. Je hebt nu eh, gestuukt, hè? Heb je het opgezet? En dan ga je straks, maak je het helemaal uh, glad? Ik even aantrekken en dan eh, uh, het glad maken. Oké, en nu ga je de stroom doen? Ja. ja. De stroom. En die komt van de koeker? En nou ja, dan moet het goed komen. Moet het goed komen. <laughs> Stuck inside these four sent inside forever. Never seeing no one. dies again, like you. get out of here. iedereen uitnodigen, hè? Ja, ja, ja, iedereen mag komen eten straks. Ger, uh, <laughs> Ger buying. Ger maar ja, dan heb je nu geen licht hier. Is dat niet erg? Uh, nee, nee, zometeen. Oké. Okay. Kijk, goed. Deze zit aan. Ja? Als ik nou die hier schakelaar om zit, ja? als, je, als het lamp... Ja, dan ga ik het zeggen. God, dat is toch een hele verantwoordelijke baan hier. Nee, en daar is nog aan. Oké, dus dit is alleen de te Uh... Nog niet. Hier gaat wel wat aan. Ik weet niet wat dat is. Oh, is je telefoon. Nou, ik heb onder Nog steeds niet uit? Hij is nog niet uit. Dan moet het deze zijn. Nee. Ja. Nu is hij uit. Nee, nu is hij aan. Nee, hij is nu... Oh, nu gaat hij aan, ja. Maar hij was even uit. Het probleem is dat hij, hij staat weer op het kinderslot. <laughs> Ja, hij gaat er toch uit. <laughs> hij gaat er toch uit. Het is gunstig. Het staat hier samen met je vader. Ze kan hier apart blijven. Is dat gunstig? Ja. Heel goed. Hoef je er niks eh, te trekken? Ja, wel, wel trekken voor, de, voor die kookplaat. Maar dan hoeven die, voor die vaatwassen niks meer te veranderen. Die okay. vaat, zit hierbij, is goed. Dus drie. even kijken of dit... Moet ik kijken of dat eh, zo is? Staat hij aan? Staat hij uit? Staat hij uit, wacht even. Ja, klopt. Nou, top. Hij doet niks. Dan staat hij meestal uit. Ja. Ja, als hij niks doet. Nou, lekker. Zover ga ik dan, hè? Nou, lekker technisch. <laughs> Goed bezig, man. Goed bezig. Eh, even kijken. Hier komen we wel bij, denk ik. Maar als jij nog vanavond uitgaat, dan moet je wel even je, je make-up je je make-up weer even aanpassen. Dan krijg je noodvaste verkering. <laughs> Nee, dat wordt het niks. alle mensen, wat mooi zeg. Nou, dit wordt één groot feest. Als het er allemaal in zit en klaar is. Nou, maar ik ga nu onder, de, onder het keuken, kookeiland. Haalt hij even wat planken weg. Of als het niks is. Huppakee. En dan kruipt hij zo onder het hele verhaal. Trekt hij even een kabeltje door. Nou jongens, het is, het is gewoon... Het is bijzonder. Ik vind het heel bijzonder.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 Oh. Ja. Maar heb je ook zo'n apparaat uh, wat, wat, uh, zeg maar waar een groep bij is? Ja, ja die heb ik, uh, ligt, heb ik al gehaald. Oké. Okay. Oké, okay, er komen twee groepen hier uit de grond in. Nee joh. Groep 1 en groep 2. Groep 1 en groep 2 heb je. Nou, dat is leuk om te horen. Even kijken, even kijken. Er zit hier gewoon bijgeplucht. Dit is de koeker. Die gaat eruit. En die koeker zit er bij die vaatwasser. Kijk ik stekker van de vaatwasser zit. Het is wel heel spannend allemaal, hè, jongens, wat hier gebeurt. Of het allemaal gaat lukken en of het allemaal... Eh, de kookplaat ligt klaar. Ik ben hier... Uh, sta hier voor de meterkast. Nou, ook... Eh, weet je wat ik doe? Ik heb daar een speciaal lampje neergezet voor, voor Mike. Dan kan hij het zien. Dus die heb ik nu even aangezet. Die laten we zitten. Deze hebben we niet meer nodig. Dus als we bij die vaatwasser die stekker van de koeper hierbij zit. Nou, je moet alleen een andere, een randje extra voor, die, eh, voor het andere doosje. Maar dat komt goed. Gelukkig. Pak van maat. Nou, dat is fijn om te horen. Dat is fijn om te horen. Oh, zit, oh, er zit ook een gaskraan natuurlijk, ja. Heb je daar geen last van om die af te koppelen? Nee, die laat ik gewoon zitten. Die, ja? zit, die, die, kraan dicht en... Eh, en hij is klaar? Is klaar. Heel goed. Of tenminste, of misschien zit in, in de meterkast een uh, eh, tijstuk. Dan kunnen we daar nog een dop op zetten. We hebben geen koffiestuk. in the event of something happening to me... There is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide. Mr. Jones, I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed? Thinking those who once existed must be dead. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like? on the outside. Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. Nou, voor nu, voor nu Mike, is, de, is het, eh, is het uh, ja, stukken... Ja, ik weer verder met stukken ja? bij, dus nog, eh, ziet er niet uit. Sowieso, eh, het lijkt nog of ik het heb gedaan. <laughs> hey, maar dan, dan eh, getrokken worden straks. En dan droogt het even en dan gaan we weer even door. Ja, ja. En dan gaan we nu gaan we de, de, de, bakplaat eruit. De, de kookplaat. Weet je dat ik best blij ben dat het eruit gaat? Dat geloof ik. Ten eerste is het mooier. En ten tweede is het nu natuurlijk ook eh, milieuvriendelijker. Ja. Zo'n... jij hebt er ook een, hè? Ja, ja. Bevalt het jou? Ja, super. Jij kookt heel veel, hè? Ja, maar, maar nooit thuis. Wij water, uh, eh, kan water koken. Gaat echt goed met zo'n inductieding. <laughs> inductieding. Die gas erop. Ja, dat mocht jij doen. Het is wel handig als het gas er even gaat, want anders zijn we het hele appartementje kwijt zo. Ja, kijk, daar gaat hij al. Die naar de voorkant. Wacht even hoor. zeker. Hè? Kan je dat hem niet nekken? Dan heb het idee dat in de volgende een klemmetje Ja. Lade 1 is eruit en dan nu lade 2. Goed. Yes. Ja. Jongens, jongens. Ik vind het altijd wel leuk als ik ook wat kan doen. Zo, het is allemaal wel... Eh, het is wel een dingetje. Luistert wel heel nauw, hè, Mike? Oh, man, man. Goed dat ik... Eh, Goed dat jij dit allemaal kan. Dat, uh... ah, twee schroefjes, die krijgen we wel uit, Mike. Hey? gaat jou lukken. Ja, is op zich nog een hele mooie, mooie kookplaat dit, van Siemens. Het ziet er goed uit. Wat is ja, ik heb hem te koop staan. En uh, er is, heeft al iemand gereageerd. Nou, de schroefjes gaan eruit. Nou, dat is uh, fluitje van een vent. Nog eentje, Mike. <laughs> Kijk, dat trek je gewoon helemaal in één keer dat hele verhaal eruit. Ja, je ziet er nog wat klemmetjes. Ja? Zakken? Ja. ja. Kijk eens even. Nou, wat die slangen zijn weet ik niet, maar... <laughs> nou, dit is... I really need you. I really need your love right now. I'm fitting fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find Up in the be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Zo, Mike. Er zit een flink gat in. Zal ik dat even schoonmaken? Misschien is dat geen overbodige luxe als de andere plaat erin gaat. Dan beginnen we met een schone lei. Hé? Ja. Goed plan, hè? YouTube. Even kijken, die kan gewoon daarbij. Kom even een stickertje zitten. Nou, die heeft eh, zes jaar lang eh, goede diensten bewezen. Nou, dit is weer helemaal schoon en nieuw. En dus ik hoop, ik hoop, wel, ik hoop wel dat die, dit, die, dat die eh, inductieplaat erin past. Die man van Keukenmax die zei dat het moest kunnen. Want dit, dit kan je niet meer aanpassen, die, die, die grootte van het gat. Nee. Dat is eenmaal wat het is, is het. Daar kan je niets mee doen. Eh. Nee? Rij, dat je dat Ja, dat kan ook eh, een haakse slijper in zitten, maar die krijg nooit mooi. Eh, nee. Maar goed, dat moet passen. Dus we kunnen hem zo in water zakken. Hij moest passen, ja. Kijk je wel uit, uh, Mike? Mike zit met stroom te knoeien. Nou, dan eh, heeft gisteren ook, heb ik gisteren ook al nog op donder gekregen. ook <laughs> al met zoren? oren. Lieve luisteraars. ik ben blij dat hij, ik ben blij dat hij, nog, dat hij, dat hij vanochtend nog terugkwam. Ja, voor hetzelfde geld denk ik van eh, zoek het lekker uit. Ja. Nou, eh, nu, komt het spannende gedeelte van de hele, <laughs> van de hele dag. Want hoe laat is het nu? 12 uur 19. Tijd vliegt wel, hè, Charlotte? En eh, kijk keer. Mike heeft ook een hele <laughs> zooi apparatuur. Het lijkt hier wel een, lijkt hier wel een werkplaats van een... Eh, een, heel, een, een, steekwagen met een hele zooi koffies, koffers van Milwaukee. Dat is van het hele goedkope spul is dat. En we lopen nu naar de meterkast. Ik heb een lampje hier, ja, dat wist je. Dat, nu, doet het nu niet, want je hebt alles uitgeschakeld, denk ik. Nou, je stond, daar zit ook op groep eh. Ja. Maar dat ik niet, ik heb wel licht genoeg.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 Ja. Weet je wat je doet? Zoek het maar uit. <laughs> <laughs> Je broodje wordt oh, ja, Lekker. Een broodje gaan eten eerst? Nou, dan eh, doen we eerst een, doe eerst een lekker broodje. En daarna gaan we weer eh, keihard... Eh, ga ik voor de volle 30% ga ik er tegenaan. <laughs> Leid ik je heel erg af? Nee hoor. Oh, even kijken, die draad er makkelijk uit krijgen. Als jij deze vast had, ik trek aan de andere kant die bruine draad. Ja. Moet je even kijken of hij komt? Ja, dat is goed. Ik, ik ben heel benieuwd, Mike. Connie? Ja hoor. Nee, er gebeurt hier niks. Ben je nog een trekker? Dan sta ik hier met een, <laughs> met een pijp met drie, drie draden eruit. <laughs> het, staat wel heel goed als iemand een foto maakt. En is zo, die gozer is goed bezig. Die, kan het. Rechts? Die kan het. Die kan het. Zit je erop of zo? Ik zit erop. Ik ik die eh, lijn door? Heb je die leiding door? Is dat maar goed gedaan? water heb je toch niet nodig hier, Water? Nee. Ik In het niet. Daar doet toch nooit? <laughs> Dat er ook een pan op het balkon zit. <laughs> Ja, die bruine en die groene kunnen we weg. Die bruine en die groene? Ja, blauwe die hebben we nodig. En bruin is... Als uh, tekst hier. Min en groen is aarde. En bruin is... De fase. De fase. En dan hebben we het niet over bloemenfase. Kijk, als iemand hem wil hebben, dan... Uh... Die boekenkast. Ik heb nog, we hebben nog wat luisteraars die misschien een boekenkast willen Of een afzuigapparaat van Siemens. Hele mooie afzuigkap hebben we. Vrijhangend. Vrijhangend in de, in de, in de aanbieding. Roestvrij staal. Roestvrij staal, erg mooi. Werkt als een tierenlier met een, eh, met een filter. Dat is er dus oud. Dus niet op een... Eh, hoe noem je dat? Eh, eh, op een, op een afzuigsysteem, maar met een filter, een koolstoffilter. En een, uh, een gasfornuis. nee, gasplaat. Gasplaat. Als je dat zou willen, dan moet je even, ja, dan moet je me even maar, contacten. Komt wel goed. En dan kan je die voor weinig kan je komen ophalen. Ik ben benieuwd. Dat is een goed, goed plan. Kijk, ik ben nu de draden aan het eh, oprollen die Mike eh, eruit heeft getrokken. Ik weet ook niet waarom, maar ik neem aan dat hij wel begrijpt wat hij aan het doen is. Dat is wel het leuke ervan. Dat je gewoon met iemand werkt die het een beetje begrijpt. En al die andere draden zijn er nu uit. Nou, en die, die, eh, die, blauwe anker nog maar die gebruiken we als strekveer, zeg maar. Oké. Want het gaat namelijk helemaal vanaf de gang, want er is de meterkast, gaat het eh, onder de grond door naar eh, onder het eh, kookeiland. En aangezien zo'n zo'n inductieplaat heeft meer stroom nodig, hè Mike? Ja. Scheelt dat veel? Het zijn twee fasen. Ja, maar hoeveel, hoeveel watt verbruikt zo'n ding? maximaal twee keer 3400 watt of zo. Oké. Maar ja, aan de andere kant, om, dat, eh, om die eh, gasplaat eh, weg te doen, is natuurlijk ook zonde. Want dan moet dat weer worden, worden afgevoerd. Dus als het toch opnieuw gebruikt kan worden, is het natuurlijk altijd beter. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. It's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Ah, hey, ah, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true? closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey. going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Maar, ik trek nu al eh, alle al alle een beetje eh, kaal. Even kijken. Eh, zijn het al gebruikte kabels? Uh... Ja, het ligt als een zo'n uit mijn eh, werkplaats. Het, uh, wordt ook stoffig en... Oh, dan bind jij gewoon al die draden aan die ene blauwe? Ja. En dan trek je ze... Als het, als het lukken. Als dat lukt, trek ze naar binnen. Maar het is niet dat je die mantel eraf haalt. Nee, dan kunnen we net zo goed vier losse draden, vijf losse draden erin, eh, erin trekken. Maar dit is wel, makkelijk. Dan hoeven ook geen stopcontact meer tussen te maken. Oh nee. Dan sluit ik hem rechtstreeks op die, uh, die aan. Okay. Anders moet er weer een doos tussen gezet worden met zo'n Pirelex uh, eh, ja. Twee keer de nul, twee keer de fase en één keer de aarde. Dus dan er vijf draden bij elkaar. En dan heb je twee groepen. Ja. Maar nou komt de spannendste. Nou komt de spannendste. Wil jij eerst aan die kant uh, ja? trekken? Nou, is dan moet je een beetje onder die, onder die keuken kruipen. Ja. Het pijpje komt verticaal de grond uit. Ja. En als, je, als je deze kant gaat trekken, dan, gaat het niet werken. Dan gaat, het niet meer goed. Even kijken, waar zit die? Ah. Oh, daar. Moet nog een stukje van de pijp even wegsnijden, dat, dat je meer ruimte hebt? Nee, ik zie het wel. dat je meer ruimte hebt om... Eh, nee, dat is prima zo. Ja? Ja, ik ga het proberen. Jezus. Hè? Ja, ah. Nou, dat is niet gering, dit. Ik zit vast hier. Hè? Ja, ah. kan weer. Oké. Ja, hij gaat hoor. Ah. Ik zie hem, Mike. Ik zie hem. Ja? Ja. Wacht even. Ja. Lijkt wel of je vast zit. Hé? Ik snijp een stukje van die, eh, van die flexibele pijp eh. Ja. Moet je niet die kabel doorsnijden? Heb je hem? Ja. Je meent het. Kan jij hem die, eh, die ding een beetje erin duwen aan de andere kant? Ja. Ja, zo moet het wel redden. Dit is... eh. Ja. Nou, Mike, ik... Eh, ik ben blij dat je er doorheen is. Is goed? Ja. Dit was eigenlijk... Dit was de grootste hiccup, hè? Ja, dat was ik. Dus ik tenminste altijd een beetje twijfelachtig over.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 En er staat op wifi. Dus je kan hem <laughs> echt met je telefoon bedienen. Het moet niet gekker worden. En het leuke is, als je, eh, als je straks je plaat aandoet, gaat automatisch gaat, uh, gaat, hoe heet het mee? De, de afzuiging. Dus dat vind ik wel top. Ik schijn maak een beetje bij, want uh, eh, het wordt niks. Anders wordt het niks. Ja, het blijft natuurlijk een heel gedoe, hè, maar. Nou moet er nog even een, eh, een dingetje aan, uh, aan, ge, ja. aan gedaan worden. Gaan we de stroom eraf en dan kan het eerst wel half in elkaar zitten. Maar is dit nou, dit, is een nieuwe groep? Ja. Zo heet dat. Kookgroep. <clears throat> dit is de kookgroep. Is het allemaal hetzelfde? Nee, oh, dit, is een kookgroep. Twee fases, uh, twee keer nul. Dat is een gelijk. het ziet er mooi uit. Kan er waar. maar. maar dat past daar ook op. Dan klik je daar... Eh, oh, deze, haal, het, deze, ik eruit. Dat zijn allemaal dezelfde soort... Eh, nou, zie ik alleen te kijken. Dat is wel weer kut. Pardon? Deze komt die voeding eh, hieronder met, bij dit systeem. Mm Klikt het achter in het railtje. Oké. Een ander merk. Maar het is op te lossen. Jawel. Nou, daar gaat het om. Spanning sensatie. Of vanmiddag de kookplaat gaat werken. Want je weet het nooit. Of alles slaat door. <laughs> of we redden het. Nou Mike, je hebt alles afgesloten. We zitten, we zitten in het donker. Ik ben klaar, klaar mee. En nu? Kom je eruit? Ja, de, de deur kan vinden wel straks. Even kijken, waar lang ik nou mijn tangetje weer hè? Ja, oei. Ja, die heb je wel nodig, hè? Kijk, dan komen de draden die wij net hebben doorgetrokken. Vanuit, eh, vanuit de kook, eh, kookplaat. Die komen hier dan in de meterkast uit. Dus die worden nu aangesloten aan het eh, systeempje. We gaan nu kijken of er spanning staat. Want het is een, het is een, een heus moment. Ja, ja, ja. Sis, het is een heus moment van, van plezier en pret en festijn. Of niet, of niet. Of niet. Ja, en nu? Oh, oh. Waar moet je drukken? Ja, dan moet jij. even een, eh, zonder Je hebt net dat ding gelezen. Hey. Ja! Het werkt. Hij werkt. Jeetje. Nou, wat leuk. Zie je? Kom maar, lampjes, lampjes en lichtjes. En nou, nou eens hoog zitten. Hoog? Oké. Okay. Nou zitten zet ze maar eens allemaal aan. Even kijken wat er... Eh, of, of de stoppen niet eruit knallen. Nou, dan moet je die kan zeker doen. Denk het. Ja. Dit is dan één kookstonde en dit zijn er... Ja. Ik kan je dan... Terwijl twee pannen opzet op die ene kookzone, Ger. Ja, hier. Ja. Nou, we moeten het allemaal even doornemen, want het is hogeschool dit, hè? Je moet drie weken intern om hier achter te komen hoe het <laughs> werkt. Deze kan ook nog wat hoger. Ja. Oh. Oh. oh als er niks op staat, dan doet hij natuurlijk niet. Nee, nee. Inductie. <clears throat> nou ja, goed, dat werkt in ieder geval. Top. Hé, hey, wat goed, hè? Mooi, hè? Goed hè, mannen? Mm. Ik ga straks meteen wat koken natuurlijk. Zo gaat hij uit. En dan is hij helemaal schoon. Mooi hè? Hé? Ja. Ik ga deze een pan opzetten. Pan opzetten? Nou, even kijken of dat werkt precies. Nou, dat zijn de spannendste pannen, hè? Dit zijn de spannendste pannen. Moet er een beetje water in? Dan is een pakket oh, ja, meteen droog. Dat is je koeken. Ik ben zeer benieuwd. Gebeurt er wat? Ja, ja, ja. Ja? ja, Echt waar? Vol warmte. Nou, dan is het in ieder geval de... De pannen doen het De pannen nog. doen het nog, dus dat is heel prettig. Wat zou dit zijn? Oh.